Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuizen hebben last van agressie op de corona-afdeling. Soms gaan familieleden van coronapatiënten door het lint... als ze horen dat hun geliefde moet worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Om dit te voorkomen huren ziekenhuizen in Den Haag en Harderwijk extra beveiligers in. En in Amsterdam krijgen patiënten als ze binnenkomen meteen een brief... waarin staat dat ze kunnen worden overgeplaatst. De vakbond van verpleegkundigen luidt de noodklok. De agressie is toegenomen en is ook fors toegenomen. En de agressie uit zich niet alleen verbaal maar ook eh, zelfs tot fysiek geweld. Dus naast dreigementen, intimidatie zien we ook schoppen slaan. Maar zelfs in sommige gevallen dat er gespuugd wordt naar verpleegkundigen en verzorgenden. De overplaatsing van coronapatiënten is nodig om de normale zorg in ziekenhuizen ook door te kunnen laten gaan. De douane in de haven van Rotterdam heeft de afgelopen dagen drie grote ladingen cocaïne onderschept uit verschillende landen. Bij elkaar iets meer dan 2000 kilo. Opvallend, op de pakken met kook van een van de ladingen stonden foto's in de naam van de beruchte Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar. De première van de nieuwe James Bond film No Time To Die is alweer uitgesteld. De film zou vanaf november in de bioscoop te zien zijn, maar dat wordt begin volgend jaar. Oorspronkelijk had de film in maart van dit jaar in première moeten gaan, maar dat werd uitgesteld vanwege corona. Vanavond zijn de Gouden Kalveren uitgereikt. Dat is de grootste prijs van de Nederlandse film. Familiefilm Kapsalon Romy is de grote winnaar van de avond. De film was vijf keer genomineerd en kreeg vier prijzen. Ook Kalf voor beste scenario 2020 gaat naar... Tamara Bos. Kapsalon Romy. Kapsalon Romy. Met de coronaregels werd ook streng rekening gehouden tijdens de uitreiking. Deze presentatrices werden onderbroken. En daarin kijken we door de ogen van een klein meisje wat op een feestje is. En, en niemand merkt haar op. dat ik onderbreek, maar ik krijg te horen dat we meer uit elkaar gaan. Ja, we gaan meer uit elkaar. Oh, ja. Je mag zo. Ja, ga verder. De belangrijkste prijs voor beste film ging naar Bulado. Dan nog het weer vanavond en vannacht, vooral in het zuiden af en toe wat regen. Morgen krijgen we overal regen bij 14 tot 18 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu het weekend in. you've been doing. ZFM. Like no one really wants to find a genuine connect. Before they even look at you, they move on to the next. And I know. Then they say, Don't you worry, I'm the one. Then the very next day, they say they're done. And I don't wanna listen to the bitch you spun. No, I don't want to listen to the bitch you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so f***ing cool. You're just way too f***ing cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Huh. You're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. And they say, don't you worry, I'm the one and the very next day they say they're done And I don't wanna listen to the bitch you spun No, I don't want to listen to the bitch you spun a party, feeling out of place Everyone's too cool, everyone's too fake I try to start a conversation but I can't seem to you <sighs> you're so cool You're just way too cool It's keeping me awake.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 Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan. Misschien vindt ze je wel leuk. En jij haart dus elkaar en je kan een beetje lachen daar. Er is altijd een keus. Kijk je aan, de sfeer wordt plots zo serieus. Het is al laat even op de schop, op zoek naar een droomverhaal. En ik zoek mee en voel me rot. Ben ik het kwijt of heb ik iets ergens laten liggen dan? niets geweest. Ik weet al lang niet meer, maar dat is precies genoeg. Alles is gezegend, misschien komt alles goed. hoop dingen fout, vergeet me, oh heer. Ter verdediging, ik handelde uit weer. Voelde me onoverwinnelijk en loog weer. Maar dat nooit meer. Mijn mama zei me, maak je last van je ketting. Aha. Voel je vrij en tel je blessings, oké. Ik ben druk, maar bel mijn vader van de week. En zegt dan dat ik meer van hem hou dan dat hij weet. Bij mijn demonen op de sofa, ze vragen wil je thee? Ze weten dat ik eerst ergens anders ben geweest. Want ik ben niet alleen, ik tel de stappen in het zand. En het strand roept de zee. Alles is gezegend, misschien komt alles goed. En alles heeft de reden, al weet ik vaak niet hoe. zo moe dat de duisternis kwam Zat in mijn vecht en vlucht, maar ik wilde niet huilen als man Nog steeds even onbevangen, maar de onschuld kwijt Vraag maar, wat wil je weten over schaamte en spijt? Hè? Wie wil je zijn op het hoogtepunt van het feest?